Wel komen er andere regels, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Gedacht wordt nu aan eh, maximaal 75 studenten per collegezaal. Eh, en je zou nog kunnen denken aan bijvoorbeeld mondkapjes, eenrichtingsverkeer uh, eh, in, de, in de gangen. misschien testen en ventileren dat daar extra aandacht voor komt. En ook goed nieuws voor Formule 1-fans. Op Zandvoort mag de Grand Prix dit jaar doorgaan. Verslaggever Ron Vrezen. Maar dan wel met de beperkingen die elders ook voor sportwedstrijden gelden. Dus placering op de tribunes met een beperkt aantal bezoekers. Twee derde van de capaciteit. En met QR-codes. En bij Zandvoort dus niet in de duinen liggen en kijken naar de races. Morgenavond zal het kabinet deze versoepelingen officieel bekendmaken. Dan is er een coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Lionel Messi heeft voor het eerst meegetraind bij Paris Saint-Germain. De club uit Parijs speelt zaterdag de tweede competitiewedstrijd... maar die komt waarschijnlijk nog te vroeg voor de superster. De Fransen zijn zo in de wolken met Messi dat ze het stadion uit willen breiden. Er moeten straks 55 tot 60.000 mensen in kunnen. En als je op TikTok zit, dan heb je er vast wel eens voorbij zien komen in de comments. Nancy, die onder elke video reageert. Hoi, wie komt er uit Nederland? Veel mensen worden er helemaal gek van. Nancy, kap met die reactie. Ik ben het zo zat. Zou jij alsjeblieft willen stoppen met het reageren op mijn TikToks? Elke keer diezelfde reactie op mijn TikTok. Als ik god nog nu nog één keer deze comment krijg... Nancy is niet echt, er zit een fake-account achter... vertelt deze deskundige digitale criminaliteit bij het Jeugdjournaal. Ze kunnen op twee manieren geld verdienen. Dat is door je op zo'n site advertenties te laten zien. Maar wat ook kan, is dat ze proberen om je te verleiden dat je iets gaat aanklikken. En daarmee kun je dan mogelijk wel een virus downloaden. Je kunt Nancy daarom beter rapporteren als spam en links laten liggen. Het weer vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Af en toe zon 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp.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 waarbij de versoepelingen door worden gevoerd... geldt dus ook dat dat evenement wat bij ons in de achtertuin wordt gehouden... gewoon doorgaat. Jazeker, dus <laughs> we hebben we hebben gewoon, eh, eh, gewoon een volle bak. Behalve dat je dus niet met je handdoekje in de duin mag eh, zitten. Want dat is niet toegestaan. Dat vinden oom Mark en oom Hugo niet goed. Maar als je dus gewoon een gekocht kaartje hebt op de tribune... is er gewoon een go kortom, eh, wij gaan eh, gewoon eh, wat betreft een volle bak tegemoet. tussen 3, 4, 5 en... wat is het? 3, 4 en 5 september. Dat is ook een reden waarom wij dus geen um, ja, live optredens plannen op <laughs> donderdag 2 september. Want ja, erin komen, dat is misschien nog wel te doen. Maar eruit komen, dat is nog, uh, nog een heel ander verhaal. <laughs> maar goed, dat is het, het hotste nieuws van dit moment. Vandaar ook dat we met die eh, Formule 1 tune moesten beginnen. Ehm, ja, ik weet niet of dat eh, straks ook nog gevolgen hebben op eh, dat live kanaal waar we <laughs> op zitten. Dat we misschien weer een claim aan de broek krijgen. Maar goed, ik, ik moest dat eventjes kwijt. Goed, dit is eventjes de, het fijn even tussendoor. Maar we gaan natuurlijk nu gewoon regulier beginnen. En dat is, doen wij dus met deze.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 Is this love? dat was hem, eh, de, de, Wendy Moore. Om even het eh, lokale eh, muziek een beetje uh, smoelwerk te geven bij deze Alternative FM. Want die komt gewoon hier uit Zandvoort. Uh, Relapse, ze had het al niet zo lang geleden, bij de start van de Pride Week, dat was vorige week, had ze hier een eigen uur wat, wat mocht doen bij Rainbow Radio. En toen legde ze dus ook uit dat het een, een gaat over een toxische relatie. En eh, dat, dat, eh, dat dat met de nodige gif eh, gepaard gaat. Ja, en Wendy is bezig met, met een EP. Die zal denk ik ook tussen nu en een aantal weken het licht gaan zien. Ehm, terwijl we op dit moment bezig zijn om de livestream een beetje een uh, zet te geven. Maar dat wil nog niet helemaal lukken. Maar goed, wat nog niet geweest is, kan nog altijd gebeuren. Ik eh, kijk eventjes eh, rond, eh, maar ik zie nog niet 1, 2, 3 iets wat, wat, wat, wat, een beetje de, de richting op gaat van een, van een livestream. Dan ga ik eerst nog eventjes wat anders doen. My Blue Van, Catch My Drift is de laatste single. er zullen er wat, wat aandacht aan besteden op onze website, want die hebben we ook. dat is www.altfm.nl. Daar kan je dan terecht als het gaat om, eh, om alles wat, eh, wat daarmee eh, mee te maken heeft. Ehm, en daar zal dan een verhaal komen van het album van My Blue Van. Dat hebben ze ergens begin van de vorige maand uitgebracht. Eh, wat ook opvallend is, is dat ze het op dezelfde eh, label hebben uitgebracht als dat van Paul Bond. Dus dat, uh, het Concerto label, die, die hebben net, als de muziekwinkel, hebben ze dus een eigen label. heel erg fijn. het is ook een hele beetje bijzondere band, vind ik eerlijk gezegd. De frontman de stem van de frontman doet mij soms eh, bij tijd en wijle denken aan Harry Muskee. Er zit een beetje blues in. Er zit eigenlijk ook nog een beetje Pink Floyd in. Het is eh, van alles en nog wat. Maar ja, eh, ik vind het gewoon fijne muziek. Dus daarom Catch My Drift van deze Utrechtse band. My Blue Van. time. Oh, what space we fly by, carved in the maze. Physics was never my thing. Same for philosophy. I'm still to figure out how, just how to live. You catch my drift. All the questions about our lives has been right. never, never, never was dat. Eh, het eh, bracht de tijd op, eh, wat is het, kwart over acht. Dus dat betekent het bijna kwart over acht, iets ervoor. we gaan met Ro Halfheid verder, want ja... Goedenavond. Goedenavond, Jaap. En alle technici. <laughs> Sorry dat ik jullie namen niet weet. Het nee, is, Marcus is dat. Marcus. Marcus, Marcus, bij deze. Ah. <laughs> Ehm, ja, het is even weer een tijdje terug. Vorig jaar juli was jij de eerste die het spits mocht afbijten tijdens deze eh, welbekende crisis... want die eh, duurt nog wel een beetje voort, hoewel we... Ja, wel het een beetje enigszins verruimd is. Eh, met, ja, ja, ik heb vanmiddag ook alweer een optreden gedaan. Ja. Op een demonstratie van Extinction Rebellion. Dat is, klinkt heftig, die, die, mogen nog doorgaan. Die mogen nog doorgaan. Omdat het een, ja, ik weet niet waarom eigenlijk, maar ik denk dat ze gewoon demonstratie. Ja, ze zijn gewoon te bang om dat op te breken, denk ik. <laughs> Festivals durven ze wel aan, maar demonstraties durven ze niet. Nee, maar eh, nu de deur eh, een beetje richting eh, dat Formule 1 circus is opengegaan... denk ik dat het ook niet lang meer zal duren dat ook evenementen straks hun ding mogen doen. Want je maakt mij niet wijs dat je straks eh, niet met 750 man ergens gewoon op een eh, veldje kan staan. Dat ik hoop het, man. Ik ja, het. Ehm, niet zonder een reden, want we hebben je eh, ook uitgenodigd vanwege het album wat je oh, niet zo lang geleden ook hebt uitgebracht. Klopt. King Forward Records. King Forward Records, represent. Dat, dat is dat, dat label waar bijvoorbeeld ook Alaska op zit. Jacob D. Edward uh, Peel Puma, een Pale Puma, of eh, hoe je het maar noemen wilt. Ja. Eh, Mommy's a Tree, eh, ja. I'm, I Took Your Name. Om even wat namen te noemen. Daar zit jij ook bij. Ehm, het album heet... Paint the Town. En, je gaat er ook mee aftrappen. Ik ga aftrappen met het titelnummer. Oké. good life we've been given Living in a city by the sea From our lonely places we have driven Out to where we feel we can be clock starting a riot Yeah, we're feeling that we're bound for victory Fuck your social scams We don't care about your Instagrams Cause we like to roam about You just have to seek us Ja. Ja, ja, ja, ja. Als je even iets uh, door beeld zag komen, dat eh, was een, klein, eh, even een kleine correctie. Wat even aangebracht moest worden. Ja, <laughs> <laughs> goed. maar goed, we hebben daar een kniesoer die daarop let. Sowieso. Het, het, tweede nummer, Er zat er trouwens ook wel een heel serieus stukje tekst in. Iets met social media zat er toch wel even... Klopt, het was natuurlijk... Painted Town gaat over, uh, over kids, denk ik. Maar het zullen ook volwassenen bij zitten die besloten hebben om onder de radar te gaan leven. Dus niet meer, niet meer eh, social media te gebruiken en lekker in hun, eh, weet ik veel, in hun eh, campers eh, te gaan, eh, gaan zwerven gewoon. Ja, ja dat is eh, een bekend verhaal. Ik weet dat de frontman, of een van de mensen van Mountain Eye... die heeft dus, ja, de Social Dilemma op Netflix gekeken. En die zei, doei, ik doe niet meer mee op Instagram. Dus daar, oh. doet het mij aan denken. Dus, wie, wie was dat, zei je? Tim Putting dat is eh, de man van Mountain Eye. Die, eh, oh. die, eh, die, heeft besloten om gewoon de stekker uit de sociale media te trekken. en die nou, zegt, ja, dag. <laughs> ik doe absoluut, goed. Ik denk dat hij de lachende derde is. Ja, en nog iemand uit de muziekwereld, Colin Hoeven. Die heeft er nog eens een keer een, een, mooi nummer Addicted Klopt. geschreven. Dus absoluut, ja. En Zelfs Jacob D. Edward heeft het, eh, heeft het gedaan. Toen hij 25 maart hier was eh, hmm. geweest, deed hij dat ook al. Dus, ja, we struggelen dus allemaal Dus het is eh, best een, een issue aan het worden... wat betreft alles wat op de sociale media is. Maar we hebben natuurlijk de volgende klaar die gehoord mag worden. Ja. En dat is Your Morning Smiles. Yes. Smile, hè? Een, okay. Your Morning Smile. Oké, okay. hide from you There's nearly nothing you can do Yo, son, I'm sorry, but you don't have a clue, yeah Yo, sons, that you shining on the world There ain't got nothing on my girl She's a winning hands down Better crawl back in her curl I don't care if it rains or shines I don't mind at all And I like the way you try to feel my vibe Give me something that's worthwhile Your morning smile And I like the way you try my eyes It'll never get out of style Your morning smile Titillating, fascinating She never keeps me waiting I can't believe that I'm falling in love again I don't care if it rains or shines I don't mind at all And I like the way you try To feel my vibe It'll nothing that's worthwhile Your morning smile And I like the way you try To look into my eyes It'll never get out of style Your morning smile feeling that I ever had. Break it down. Mm, yes, I'm falling. Ooh, yes, I'm falling. I'm falling in love again. Ooh, yes, I'm falling. Mm, yes, I'm falling. Ooh, I'm falling. Ooh, I'm falling in love again. And I like the way you try to feel my vibe. Give me something that's worthwhile. Your morning smile. And I like the way you try to look into my eyes. It'll never get out of style. Your morning smile. Nou. Een, een, een, goed begin van de dag is meestal een lach in de ochtend. En dan kan je er voor de rest van de dag gewoon helemaal tegen. Want eh, het is eigenlijk best wel een eh, lekker opgeruimd nummer, vind ik eerlijk gezegd. Ja, maar een nou beetje jazzy, toch? Ja, heerlijk. Eh, met een koel drankje in een hangmat ergens op het strand. Dat zou zomaar kunnen. Daarom, ik zeg Zandvoort. Ik zeg gewoon lekker op het strand. Ja, en dan ja, met dit liedje erbij. precies, ja, ja. je weet het heel goed te verkopen hier op de radio. <laughs> <laughs> kijk nou of de rest er ook nog wat aan heeft. Goed, we gaan zo verder wat van natuurlijk Ro horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek die die we heel graag eh, willen draaien, zoals deze. Ook eh, hoge ogen op Jaapie's lijst over 2021. Deze van Lassette. Even een even. zoals ze dat eh, omschrijft, deze Lasset. Een paar weken terug heeft ze dat eh, min of meer verteld in onze uitzending. Over, over deze song. En eh, ja, ik vind hem best wel heel erg mooi en ook gevoelig. Hij kruipt een beetje onder mijn huid eerlijk gezegd. Dat doet eigenlijk ook de muziek van Carmine Calls. Zeg ik het zo goed? Goedenavond. Ja, goedenavond. Dat zeg jij fantastisch goed. In één keer goed. Oké, oké, oké. Ehm, Sommige mensen zeggen Carmine of... Ah, eh, Carmina Burana, maar dat is weer iets heel anders. Is er iemand anders? Is er iemand anders? <laughs> ja, dat hebben, we, dat hebben we hier in Zandvoort eens een keer gehad. In eh, een soort millennium eh, concert. In 2001 of zo hadden we dat toen gedaan. Uh, toen hadden we dus een onzalig idee om de Carmina Burana met windkracht 7 vanuit zee iets, iets te gaan doen. Nou, die tent die stond nog net overeind, maar het scheelde niet veel of die <laughs> gewoon over het... Ja, over... <laughs> ah, het, was, het was een klassiek eh, stuk. Maar eh, oh, dat, dat, dat breng jij niet, als het goed is. Nee. nee. Ehm, we hebben jou, eh, want bij mij kwam je op, op een gegeven moment op draden met, met het nummer Hoping for the Best. Die, die draaien we zo, na dit gesprek. Maar ineens zag ik iets voorbij komen. En ja, dan denk ik, dan moet ik ook even wat mee doen. want je bent niet de eerste die over een crowdfunding spreken. Want Ganna heeft, heeft dat dat al eerder gedaan, maar jij, doet dat, jij gaat het ook doen. Ja, ik ga het ook doen. Ik, uh, Roelie van Lingen, eh, met die, heel veel regels voor mij, die had zoiets van, nou, misschien moet je dat eens gaan doen. Hm? Dan kun je dat één groot project doen, omdat ik best wel veel eigen nummers heb. En dan kun je nummers die je van vroeger, met je eerste bandje en eh, wat ik nu doe. En eh, in september ga ik de studio in met nog weer nieuw materiaal. Hm. Dat kun je misschien mooi samenbrengen in een theatershow. Ja, dus ik zat er een beetje over na te denken. Ik denk, goh ja, dat is wel mooi. Maar ja, je moet ook alle muzikanten betalen en de studio en de cd's, noem maar op. Ja. En ik denk, nou, ik ga het gewoon doen. Ja, het is, een sprong, het is eigenlijk een sprong in het diepe wat je, wat je doet. Eigenlijk wel, ja. Het is echt heel eng, ja. Ja, <laughs> ja eh, eh, het is ook eh, gelijk dat je je enorm kwetsbaar opstelt. Hè? Want je, vraagt, je vraagt aan je achterban. Maar ik die denk, je hebt best wel een redelijke achterban, heb ik, heb ik gezien. Ja, ja nou, dat groeit steeds meer, dus dat is ook wel leuk. Ja. En het is ook zo met die crowdfunding dat mensen echt, je mag geven wat je wil natuurlijk en je krijgt er altijd wat voor terug. Ja. Dus het is niet zo dat je en als het niet lukt dan krijg je ook je geld weer terug. Ja. Maar je kan voor, alle, voor allerlei leuke eh, tegenprestaties kan je kiezen. Ja. Dus het is niet zo dat je, dat je zomaar geld geeft en nou, je ziet er niks van weer, zeg maar. Nee, dat, dat geloof ik ook niet. Eh, het, het project heet Silver Lining. Ja. ja. Eh, wat, wat, wat is dat eh, precies? Ja, een zilveren omleiding van de, van de nummers tot nu toe. En dat vond ik wel een mooie... Uh, eh, ja, vond ik wel heel mooi. twee woorden bij elkaar, zilverleiding. Ik denk, hé, hey, dat is wel mooi voor, voor alle, al mijn werk tot nu toe. Ja. Dus dat betekent, zilveren omleiding betekent het eigenlijk. Ja, want ehm, je hebt inmiddels wel het nodige uitgebracht, dacht ik zo. Ja, ja best wel veel. ja. Eh, om even een greep eh, te doen in wat je hebt uitgebracht? Wat heb je uitgebracht? in al die oh, jaren. Nou ja, een eh, greep. Nou, zeg, ik zeg een greep, hè? Dus, ja. Nee, nou ja, met Heetje Jane ben ik, heb ik ook een album uitgebracht, maar is nooit echt zo fysiek verkocht en zo, zeg maar. Mhm. Dat liep toen ook niet zo goed, want dan hadden we het bij de cd-perserij en toen kwam het leeg aan en het was allemaal ellende. Ja. Dus echt, uh, echt veel verkocht heb ik daar niet van. En ook niet van uh, Carmine Coles van twee jaar geleden. Heb ik het alleen op Spotify gezet. Ja. Heb ik ook niks van verkocht. Er waren ook twaalf nummers. En nu dan weer eh, de, de studio waar ik nu in ga in september. Ja. Zes, zes nummers dan... Eh, ja, die komen op vinyl. Ja, eh, dus dat zijn iets van, eh, van 30 nummers, 32 nummers in totaal, zoiets. Ja, dat is, dat, is, eh, dan krijg, je krijgt al waar voor, voor het, wat, je, wat je stort bij de, bij de crowdfunding. Ja, zeker. zeker. Ehm, want vinyl, dat hoor ik ook steeds vaker. er zijn best wel mensen die het nodig op vinyl uit willen brengen. Ethan ja. Huis heeft het niet zo lang geleden geprobeerd te doen. Ik dacht dat hij het ook gedaan had. en er zijn er nogal een paar die dat, die dat doen in dat opzicht. Dus jij bent niet de enige. Er een beetje in ook, hè. Er zijn ook weer eh, platenzaken en eh, ja, mensen hebben... Of, of ze kopen een nieuwe eh, vinylspeler, zeg maar. Hm? Of ze hebben er nog één staan van vroeger, maar het komt weer helemaal een beetje terug. En ik vind het zelf ook heel erg mooi. Ik heb er zelf ook één. Ja. Hou je, hou je ook van retro? want het is ja, eigenlijk... Ja, dat is wel mooi. Ja. ja, ik, Als ik naar de kringloop ga, dan koop ik echt wel... oh ja, die plaats Fleetwood oh mooi, dat soort dingen. <laughs> Johnny Mitchell, jaren 60, 70. Maar de muziek van tegenwoordig, ja, dat is ook... Uh, ja, je, je noemt Joni Mitchell, maar eh, niet, dat, dat is ook iets wat ik een beetje bespeur in eh, datgene wat je maakt. ja, dat dus- hoor ik wel vaker, ja. ja. Want er zit toch iets, iets in waarvan ik denk, ja, het is, het is tijdloos, dat, dat sowieso. En het is ook lastig even lekker in een hokje te plaatsen. Daar hou ik eigenlijk ook wel van, want dat, het, dat het even niet 1, 2, 3 te duiden valt. Maar uh, daar zitten toch wel duidelijk elementen eh, in met, eh, met de eerder genoemde Joni Mitchell, die je al noemt. Ja, ja, klopt. Ja, ik ben ja, gek van haar stem en van haar gitaarspel en van haar teksten, poëtische teksten. Ja. Ja, geweldig mooi vind ik dat. Ja. Heb je zelf... Ja? ja? Sorry, zeg maar. Heb je zelf ook eh, iets, iets eh, met poëzie gedaan in het eh, verleden? In een bepaalde soort opleiding of wat dan ook? Of... Nee, helemaal niet. Nee, Ik, ik, ben gewoon verpleegkundige. En verder geen achtergrond en dat soort dingen. Ik was ook laat toen ik gitaar ging spelen. Ik was pas 19. Hm. Dus toen ontdekte ik die gitaar. En toen vond ik al vrij snel wel eigen liedjes spelen en wat toppels herhalen. En toen leerde ik Nick Drake kennen. Misschien jou ook wel bekend. Mm wat zeg je? Nick Drake. Ja, Nick Drake is... Uh, ja, dat, dat, dat zegt mij eigenlijk ook alles. Dat, eh, dat is een van de, de mensen die op een trieste manier een einde aan zijn leven heeft eh, gemaakt. Klopt. Maar, maar wel weergeloze nummers heeft achtergelaten. Ja, dus- en ik leerde van hem dan ook zeg maar allemaal verschillende stemmingen. Ja. Dus dat was ook weer een hele ontdekking. Dus allemaal inspiratie. Ja. Ehm, ja, nou ja, goed. Eh, het, eh, het, hele verhaal is eh, terug te vinden op Voor de Kunst. Ja, klopt. Ja. Hoe, hoe is de stand van zaken op dit moment? nou, ik heb vanavond nog niet gekeken. Eigenlijk vanmiddag was het iets van 4500. En dat is 60 of 70 procent van het eh, benodigde eh, bedrag? ja, dat is 60, 60 procent van het bedrag. Ja, eh, hij loopt nog hè, de, de actie? of, ja, nog drie weken. Drie weken? Ja, nog drie weken. Dus mensen, als, als mensen het leuk vinden, kunnen ze even kijken en mijn muziek beluisteren. Ik, ik zit ook op Spotify. Ja. En alle clips van mij staan op, op YouTube natuurlijk. Eh, ja, sowieso. Dus eh, dat... Eh, de, ja, want ik geloof dat ik ergens in een van de berichten die ik op onze website heb gezet heb, staat, heb ik ook een clip. Volgens mij is het de voorloop... Ja je, hebt twee, ja, je hebt twee clips van mij in jouw ja, berichtjes. Ja, ja de, de voorganger volgens mij van Hoping for the Best, die, die heb ik er ook, dacht ik, nog in verwerkt. En dat is een echte videoclip, want die, die is ook met, met jou in bewegend beeld opgenomen. Ja. Klopt. Ja, want dat is eigenlijk ook een tijdrovend klusje, denk ik, zo. Ja, ja, nou, ik doe alles zelf. Ik heb ook niet heel veel dure materiaal of zo, maar gewoon trek er een dag voor uit en dan eh, ga ik s'morgens beginnen en dan ga ik s'avonds uh, eh, editen. Ja, eh, dus een beetje autodidactisch, jezelf een beetje opgeleid als het ware. Ja. ja. ja. We gaan hem nog even laten horen. De single eh, die, eh, die we eerder hebben gedraaid, eh, eerder dit jaar. Hoping for the best. En ja, dat is eigenlijk ook meteen de, uh, de tekst die we nog wel kunnen gebruiken... met die drie weken die we nog voor de bocht hebben, denk ik, toch? Precies. <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> nou, leuk. Oké, dank voor, voor, je, voor het gesprek wat je wilde voeren. Ja, jij ook heel erg bedankt voor je support. Oké, hier is Carmine Kals en Hoping for the best. was er Carmine Calls en Hoping for the Best. Eh, straks hebben we iets wat er een beetje gelinkt aan is. Namelijk de laatste single van Where. is een, eh, beetje eh, een, een, band die ook elektronica heeft uitgebracht. De opvolger van The Electric. Uh, Someday heet die. Die gaan we zo horen. Nou, je hoort hem al weer eventjes op zijn meter kijken. Hoe heet dat, die, dat metertje ook alweer wat je gebruikt daarvoor? Want dat... Tuner oh, toch een tuner. Ja, en dan heb je ook nog een, eh, een capo. Maar dat is eh, iets waar je, waar je dan, eh, geloof ik, ook op de gitaar zet ergens om... Uh... dat, dat, doe je dan zeg maar daarna, als je getuned hebt en Precies. nodig. Ja, ik wou het net zeggen. Ja, ja, ja. zie je? dit dus- nummer hoeft het niet. Nee. welke twee nummers ga je horen en met welke begin je? Ik begin met Over the Hill en daarna ga ik This Boat right. zingen. right. Well, I got 16 years toiling in the garden. Now I know everything that can get me killed. And I wouldn't believe in any pardon. But there is always something over the hill. stay. I will always be ready to be relieved. And I know you wanted me. I was happy to be free. But now there's always high land to be seen. say the grass is always greener over yonder. They say that poppies adorn a lonely grave. The way the sun warps the dirt, it makes me wonder. Is there anywhere on earth that still feels safe? sun, I will stay. je weer gewoon even weer terug bent in pand. Uh, yes, man. Ja, ik ben ook, <laughs> dit voelt voor mij zo vertrouwd om hier te spelen. Ja, dat, geloof ik ook wel. Want eh, wij hebben datzelfde eh, gevoel dat jij dat ook wel hebt. Dus, yes, dus we gaan weer vrolijk verder en we sluiten af met het tweede nummer van het tweede blokje. en dat nummer dat heette ook alweer... This Boat. All right. this boat is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours on the road to London. Would rather stay here in England. This boat is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours road to London. I'd rather stay here in England. I'm looking for the new world with my head in a swirl, like some common refugee. I ride the waves with my bride to be. All aboard, you immigrants sat the purser with some militants. We're sailing away from a troubled past to write the future, the shaky at best, yeah. This boat is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours the road to London. I'd rather stay here in England. This road is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours. The road to London. But I'd rather stay here in England. got a master plan. I got a master you. got a master plan gotta master you. Looking over the evening tide, right across the harbor line separated from my elders above you. Yeah. Carry me to the city of brotherly love, yeah this boat is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours the road to London. I'd rather stay here in England, yeah. This boat is going to Philadelphia. I don't wanna go to Philadelphia. It's five hours the road to London. I'd rather stay here in England. This boat is going. Ook weer zo'n echt zo'n eh, lekker liedje, eh, zo'n loom liedje. En dat, ja, dat, eh, <laughs> daar houden we wel van. Ik zag je genieten, ja. Ja, ja, ja. ja ik, ik, zie het ook helemaal voor me met dat licht en de haven ah, en het water. Ja. Doet me een beetje denken aan de Mercy. Liverpool, ben je daar wel eens geweest? Nee man, ik moet eigenlijk nog een keer naar Liverpool toe, dat hè, voor de Beatles. zou ik toch maar een keertje doen, eh, hmm, denk ik. Ja. Goed, we gaan eh, eh, even nog één nummer en daarna nog een nummer draaien. Maar eerst deze van Guy Peck, dat is de man van Grenadiers. En daarachter, geen verbazing, zit dus nog de single van de Grenadiers. Dus eerst deze van Guy Peck en dat nummer dat heet Mix Messages. zoals eh, gezegd, hij eh, heeft een, tijdje terug hier eh, bij ons in de uitzending gezeten. Ik denk een week of drie, vier terug. Eh, en vertelt over deze single. Eh, ja, want dan eh, moet je dan ook wel weer voor elkaar krijgen. Dat je dan op een gegeven moment van een beetje bedelen en vragen en slijmen. Om even een, een primeur af te troggelen. Nou, dat, dat is vandaag ook twee keer gelukt. Eén met een debuutsingle. dat is Jure Fox. En de tweede, dat was, ehm, was Sylvia Aimee. Ik moet weer even nadenken, want ik heb ze niet 1, 2, 3 even op voor, op mijn netvlies eh, staan. Maar eh, dat eh, waren de twee nieuwe singles. straks komen er gewoon nog wat recent materiaal in. Eh, mede ehm, is er ook nog eh, dat ik een beetje kijk bijvoorbeeld wat uh, Indie Excel doet. Er is een man die ik gewoon daarin noem. En die presenteert op de zondagmiddag bij Indie Excel. Dat is, ja, dat is, dat is een online radiostation die dan de meest onafhankelijke nummers laat horen. Dat is Cornio Vergeer, de, de man van de Nederklinkers. En hij weet feilloos ook de, de, de nieuwe materialen te vinden beter nog dan ik. Dus ja, eh, zelfs, er is er nog een eh, meer dan overtreffende trap dan, eh, dan dat ik zelf... Ja, ik eh, ga niet eh, zeggen dat van mezelf... Poe, wat ben ik nou goed. Nee, er zijn er nog altijd die... die nog net even een tandje extra. Die, die, die, die vlooien ook echt alles uit. Ja, maar dat is dan toch net even van mij een klein beetje te veel gevraagd. Maar goed, ehm, we hadden het dus over Keypack. Maar diezelfde Keypack heeft ook meegewerkt. Maar dan met zijn band. En die band heeft Stranglehold uitgebracht. Ook nog niet zo lang geleden. En dat nummer, The Grenadiers... Dat hoor je nu. Tot aan het nieuws van 9 uur. En daarna gaan wij nog eh, weer een vrouwelijk uurtje verder.